Het is passie, het is hobby, het, blijft mooi. En als je in Nederland aankomt met een verbod, ja, heel veel succes. Ja, de politie zet daarom deze jaarwisseling alle mensen en middelen in die ze hebben. Ja, als je dat gewoon een beetje eh, logisch doorredeneert. Ja, dat betekent meer vuurwerk, meer schade, meer slachtoffers, meer uh, gooien naar de politie, meer branden. Maar dat betekent dus gewoon dat er meer gaat gebeuren. De politie verwacht vooral tussen half twaalf en twee uur s'nachts duizend keer per kwartier een melding. In Turkije zijn negen doden gevallen bij een confrontatie tussen de politie en terreurgroep IS. Het gaat om drie agenten en zes leden van IS. Die kwamen om bij de inval in een woning ten zuiden van Istanbul. Vorige week werden in Turkije al meer dan 100 mensen opgepakt die lid zouden zijn van IS... en die aanslagen zouden hebben willen plegen tijdens kerst en oud en nieuw. Er staan in Nederland nog 16 panden leeg waar ooit een VND in zat. Dat warenhuis ging tien jaar geleden failliet. 46 panden hebben wel een nieuwe bestemming. Vaak zijn ze opgesplitst in een combinatie van winkels, kantoren en woningen. De overgebleven 16 panden staan nog steeds leeg... omdat er maar weinig vraag is naar zulke grote gebouwen. En bewoners van een flat in Veenendaal worden helemaal gek. Alweer koud water. Ja, al jaren hebben ze daar zo nu en dan last van. komt door een haperende kachel. Soms zitten ze daardoor dagen zonder warm water of verwarming. En dat niet alleen. Ja, de kachel maakt ook een hoop herrie. En het beton waarvan het gebouw is gemaakt is een uitstekende transporteur van geluid. Het warmtebedrijf wil volgende maand met een plan komen om de problemen in Venendaal nu echt op te lossen. Het weer overwegend bewolkt met in het noorden en midden van het land een buitje.